Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Antwerkt is de afgelopen vijf jaar met 300.000 gegroeid, meldt het CBS. Ruim 3 miljoen mensen werken geheel of gedeeltelijk thuis. Mannen werken vaker thuis dan vrouwen, maar vrouwen hebben die achterstand bijna ingehaald, zegt het CBS. Vrouwen die thuis werken hebben in veel gevallen een creatief of een taalkundig beroep. Bij mannen zijn het vooral ICT'ers. President Trump probeert opnieuw transgenders uit het Amerikaanse leger te weren. Het gaat om transgenders die een operatie moeten ondergaan of die een hormoonbehandeling krijgen, zegt Trump in een nieuw memo. Het Witte Huis zegt dat de maatregel ervoor moet zorgen dat het Amerikaanse leger de vereiste mentale en fysieke voorwaarden kan stellen aan recruten. Noord- en Zuid-Korea zijn het eens geworden over nieuw overleg op hoog niveau. Het moet volgende week donderdag worden gehouden in de grensplaats Panmunjom, heeft Zuid-Korea bekendgemaakt. Het is de voorbereiding van de top eind april tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Coca-Cola vindt Mexico te gevaarlijk worden. De frisdrankfirma sluit zijn distributiecentrum in de Mexicaanse staat Guerrero. In die staat, in het zuidwesten van het land, is veel armoede, drugsgeweld en corruptie. Coca-Cola zegt dat het distributiecentrum sluit vanwege de straffeloosheid en het gebrek aan gezag. Ronald Koeman is zijn debuut als bondscoach begonnen met een nederlaag. In de oefenwedstrijd tegen Engeland verloor Oranje in de arena met 0-1. Voor de wedstrijd werden in het centrum van Amsterdam zeker 90 Engelse voetbalsupporters opgepakt. Ze hadden zich op de wallen misdragen. En het weer, bewolkt en wat regen of motregen. In het zuidoosten ook wat zon en het wordt 9 tot 13 graden. Morgen een enkele bui. In het westen is morgen zon en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag.